omdat het anders te misleidend is. Je hoort verslaggever Danny Simons. Ja, en als je dan zo kijkt in het schap bij de supermarkt... dan zie je nogal wat producten waarvan dan gezegd wordt dit is misleidend. Eh, hier de Vega Burger van eh, Iglo. Uh, gehaktballetjes met CK van de vegetarische slager. Vega draadjesvleeskroket heb je ook nog van Mora en de vegetarische snitsel van Vales. Het CDA vindt het besluit van het Europees Parlement een stap achteruit als het gaat om eerlijke voedselinformatie. Het bedrijf De Vegetarische Slager is natuurlijk hartstikke blij. Bij het RIVM zijn in één dag tijd meer dan 10.000 coronabesmettingen geteld. Ruim 700 meer dan gisteren. Ook liggen er weer meer mensen met corona in het ziekenhuis. Ruim 2000 in totaal. Daarvan liggen 472 patiënten op de intensive cares. Toch is het volgens justitieminister Graphaus nog te vroeg voor een totale lockdown. Verschillende artsen en deskundigen willen dat wel, maar de minister wil nog even afwachten. Een groep boze Tilburgers heeft gisteravond een man in de val gelokt... die op zoek zou zijn naar seks met een minderjarige. De groep zou zich online hebben voorgedaan als meisje van 12... en zo contact hebben gezocht met de man. Ze spraken daarna met hem af op de parkeerplaats en over Meesterdam. Er is iemand opgepakt, maar dat is iemand die de man tegen zijn hoofd trapte. De politie onderzoekt de zaak nog. En dit ga je na de verkiezingen volgend jaar maart niet meer horen. Goedenavond, welkom bij Zondag met Lubach. Het programma Zondag met Lubach maakt rondom die Tweede Kamerverkiezingen nog een reeks afleveringen. En daarna stopt het programma. Presentator Arjen Lubach had in zijn biografie al laten weten dat het programma binnenkort zou stoppen. Nu weten we dus ook wanneer.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 When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I ran out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve?